van 12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de verovering van IS-bolwerk Raqqa in Syrië zijn vooral veel buitenlandse strijders van Islamitische Staat omgekomen. Onder hen zijn ook Nederlanders, dat zegt een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten in een gesprek met Nieuwsuur. Het nieuws is moeilijk te controleren. Onafhankelijke berichten over de gevechten zijn er nauwelijks. Aan het einde van de ochtend berichten Syrische strijders dat IS in de stad was verslagen. Nederland heeft begin dit jaar een boekraket uit Georgië gehaald... in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17. De raket is door Georgië beschikbaar gesteld na een rechtshulpverzoek. Volgens RTL Nieuws kan Defensie de raket ook testen... om meer te zien of die bedreigend is voor de nieuwe straaljager, de Joint Strike Fighter. Er is een norm vastgesteld voor de hoeveelheid fipronil die in kippenmest mag zitten. Die norm wordt 10 microgram fipronil per kilo mist, net als in Duitsland en België. Kippenboeren zitten sinds het fipronilschandaal deze zomer met in totaal een miljoen kilo besmette mest. Alle mest met meer fipronil dan de norm moet worden afgevoerd en verbrand. En de Sonja Barend Award gaat naar Janine Abbring voor haar interview met de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam in Zomergasten. Van der Laan overleed 5 oktober aan longkanker. Abbring won als eindredacteur van Zondag met Lubach ook de televisiering. En Feyenoord heeft ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League verloren. In de Kuip werd het 2-1 voor Shakhtar Donetsk. Feyenoord staat daardoor nog steeds puntloos onderaan in groep F. Manchester City versloeg in de andere wedstrijd in de groep Napoli met 2-1. Het weer tot slot, het is droog. In het oosten kan een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, maar het blijft wel droog.